Michiel van der Velde met het NOS Journaal. In Ierseke in Zeeland gaat de Sinterklaasintocht zaterdag niet door. De organisatie zegt dat de intocht niet op een veilige manier kan plaatsvinden. Actiegroep Kickout Zwarte Piet had een demonstratie in het dorp aangekondigd... omdat er bij de intocht Zwarte Pieten meelopen. Vorig jaar liep de intocht in Ierseke uit de hand... toen tegendemonstranten eieren gooiden om de demonstratie te verstoren. Ierseke is volgens Kickout Zwarte Piet een van de weinige plaatsen waar pieten nog helemaal zwart zijn. Justitie in Italië ondervraagt komende weken mensen die mogelijk meer weten... over zogenoemde snipersafaris in Bosnië in de jaren 90. Al langer gaan er geruchten dat rijke mensen voor hun plezier in Sarajevo mensen gingen neerschieten. Ze zouden daarvoor veel geld hebben betaald aan de Bosnisch-Servische troepen van generaal Mladic. CDA'ers Sibran Buma en Hans Weijers namens D66 worden beide informateur. Op advies van verkenner Koolmees gaan ze meeschrijven aan een voorbereidend regeerakkoord... over migratie, wonen, veiligheid en defensie, stikstof en de economie. De gemeente Utrecht neemt extra maatregelen tegen de overlast in parkeergarages. Er komen nachtwakers, extra beveiligingsrondes en toegangsdeuren worden aangepast, meldt RTV Utrecht. Aanleiding zijn veel meldingen van bijvoorbeeld drugsgebruik en intimidatie van bezoekers. Vooral bij de parkeergarage Kop van Lombok liep het uit de hand. Daar was het zo onveilig dat er wekenlang niet kon worden schoongemaakt. Dat gebeurde uiteindelijk onder begeleiding van de politie. Volgens de gemeente Utrecht is de garage nu veilig en schoon. Het weer, het is helder met wat sluierbewolking. Tijdens opklaringen is er kans om het noorden licht te zien en het koelt af tot 8 tot 13 graden.